uur. Goedenavond, ik ben Bien Buis. en dit is het nieuws van NOS op 3. Iedereen die vorige week op een feestje is geweest, opgelet. Als je vorige week geen afstand hebt gehouden op zo'n feest, blijf dan thuis en laat je testen. Die oproep doen demissionair premier Rutte en minister De Jonge. Dat heeft te maken met het aantal besmettingen. Het RIVM kwam vandaag met nieuwe cijfers. We hadden de afgelopen week eh, bijna 52.000 eh, meldingen. Dus dat betekent een verzesvoudiging van het aantal eh, positieve testen ten opzichte van de week daarvoor. Eh, gelukkig zien we het nog niet terug in eh, de ziekenhuisopnames. Die zijn wel licht gestegen, maar echt heel licht. Het RIVM vindt het wel goed dat discotheken en clubs waar veel jongeren besmet raakten weer dicht zijn. En meerdaagse evenementen mogen ook niet meer. In Utrecht bijvoorbeeld kregen 900 bezoekers corona nadat ze naar het festival verknipt zijn geweest. Komt meer geld voor evenementenorganisaties die de boel door de coronamaatregelen moesten afblazen. Het gaat het kabinet morgen bekendmaken tijdens een debat over de coronamaatregelen. Afgelopen week besloten ze om evenementen en festivals tot 14 augustus te verbieden. Daar reageerden evenementenorganisaties woedend op. Mensen die spijt krijgen van hun tatoeage en hun tribal, draak of de naam van hun ex laten weghalen zijn niet altijd van de ellende af. Tattooverwijderaar Andy uit Rotterdam ziet dat laserbehandelingen vaak fout gaan. De stichting krijgt wekelijks vele e-mails eh, van mensen over heel het land waarbij het weghalen falikant mis is gegaan. Compleet met horrorfoto's van verbrande huid, brandwonden, eh, vreselijke littekens. En die is daarom een meldpunt begonnen om erger te voorkomen. Mensen die aankloppen krijgen adviezen over behandelingen. Al is het natuurlijk het beste om ver weg te blijven van foute laserbehandelingen. Volgens Annie is het verstandig om van tevoren goed je huiswerk te doen. Blijf alsjeblieft weg van eh, allerlei tattoo shops of Schoonheidsspecialisten zijn een nagelstudio of ontharingsstudio's die het erbij zijn gaan doen. De kans dat het fout gaat is dan echt heel erg groot. Het weer. Het is grijs en nat.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 Catching Up with an Old Memory is de opener van deze aflevering. Last night is the last time she's ever leaving me. Cause I've taken the past times stored them in my memory She probably thinks I'm crazy She probably thinks I lost my mind Cause when she drove away well, I just waved goodbye It's been one time, two times, three times just about over Het album is in Nashville en Galveston opgenomen en de titel van het album Texas to Tennessee dankt daar zijn titel aan. I Just Wanna Hold You en One More zijn nog twee tracks op dat album. She's got a mind of her own But her heart belongs to me All she can make it alone But where on earth would I be? She'll listen, but she won't do what she's told. Sometimes writing letters every day and ending every one like this. One, two, I miss after kiss I can't wait to hold you once more Dit is het favoriete album van de maand. Martha Fields' stem en songs zijn intiem en toch krachtig. Ze nemen je mee op een twangy rit door de country, blues, folk en bluegrass. Aangestuurd door een zeer getalenteerde band. Haar nieuwste album Headed South, Magazine en Leveda's Lounge mogen ze wat mij betreft op single uitbrengen. lonely Crossroads. Countrymuziek uit alle windstreken. De Australische zangeres Vanessa Bourne is regelmatig te gast in dit programma. Zo ook vandaag met haar nieuwe single Hackett in the Air. Deze veelgebruikte tune voor romantische bijeenkomsten werd oorspronkelijk geschreven als een gebed en beschrijft Van Morrison's relatie tot God. In 1989 wint Have I Told You Lately een Grammy en bereikt het nummer de 14e plaats in ons land. you do Church, ook bekend als Upchurch de Redneck, is een komiek en musical artiest uit Nashville, Tennessee. Hij is een gewone zuideling uit het midden van Tennessee met een talent waarvan hij niet wist dat hij het had. Black Sheep is een hit op TikTok. see Black sheep Why don't you ever sleep By the buzz you have and who you are You're getting in way too deep And one of these millionaires Might try to have you killed For being something big on broad Weten weet te imponeren met een breed palet aan klankkleuren en met een enorm bereik in zijn stem. De vocale aanzet in de fijne maar tragische countryslijper Hello Hardik is aangrijpend mooi. De pijn en ellende zit allemaal al meteen in die eerste aanzet verweven en stuurt de song naar hoge emotionele hoogte. Wiley and the Wild West.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 In de honky-tonks overal in de Verenigde Staten levert de Chet Cook Band drie- en vierstemmige harmonieën met een country rock roll randje. Senorita Sky is een nieuwe single. and the band is playing on. I'm hoping my chances about to come along, and she looks like I've never seen her, and I wanna make it perfect, Senorita Sky. Won't you help me out tonight? the mood right Hang that crescent moon like mistletoe in July Line up all the stars I'm only gonna ask you this one time Senorita Sky Don't get me started on those lips I'm dying to show her Something she won't forget Senorita Sky, won't you help me out tonight? Could you go and set the mood right? Hang that crescent moon like mistletoe in July Line up all the stars, I'm only gonna ask you this one time Senorita Sky Ik neem je mee naar de Neo Music Studio in Drenthe. Wat daar gemaakt wordt kun je bijna altijd blindelings draaien, want kwaliteit staat hoog in het vaandel. Met veel plezier laat ik je dan ook meegenieten van Fokke de Jong en Hilde Vos, die Better Move It On Home vertolken. Vervolgens vanuit dezelfde studio de Ramblin' Boots met Kent Catch Me. gonna on having me some good fun time. Got away. driving kind of fast Hoping I won't stop Better move it on can catch a falling star Or save the moonlight in a jar Or you can hold the wayward breeze That goes sailing through the trees Or you can rope a sunny day Or tie it up and make it stay And you can catch me, make me settle down I'm just too busy hanging round Be free try, you'll get a jolt. You can wrap the clouds that drift, send them up as a gift. You can box the twilight glow. back shit up with a pretty bow. And you can catch me, make me settle down. I'm just too busy hanging round, being free. Jeannette Bodewes komt eveneens uit Drenthe, maar niet met muziek uit de NIO-studio. Nieuw van haar is You're Gonna Love Me One Day en ook alleszins de moeite van het draaien waard. was het blokje country uit eigen land. Vicky Saint-Pierre met het dansbare Bourbon Sensation. There's a girl I've known for ages. She's the talk of the town. And all the boys, they wish they had her. But she ain't a fooling around. just don't give a damn. And she's a heck of a dancer if the DJ plays the right track down. And she goes left, right, left, right, left. She nails a two-step down. She shakes her hips all around like no one else in town. And all the local folks, they keep watching in appreciation of this sensation. Maarten Fields laatste twee albums stonden in de top 10 van beste albums van het jaar op de Euro-Americana chart. Met haar muzikale wortels diep in de Appalachia, Texas en Oklahoma weerspiegelt haar geluid de DNA, haar eigen Americana-route in kaart brengend. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. shovel digger. You're not. dig Well, we thought those times were gone. Always boomer Yes, we thought those times were gone. You gotta do what you must. I don't need no stardom. You can find me in my garden. Don't need no stardom. Je suis dans le jardin. Dat was In My Garden. In 2016 deed Brittany Kennel mee aan The Voice. Ze heeft lang moeten wachten, maar nu is er met haar eerste single... Eat, Drink, Remarry. the new tradition is called rehitching. Cause true love comes more than once, and it ain't nobody's business. And the only one ain't your only one, don't need no one's forgiveness. Yeah, cause true love comes more than once, and it ain't nobody's business. Ze geven een unieke kijk op hoe traditionele muziek gespeeld kan worden in een moderne setting. Country ain't country anymore, van Rob Staley. Zometeen nog een uur country. Country ain't country anymore. You won't hear nothing that sounds like Ernest Tubbs walking the floor. I miss that steel guitar and fiddle. country don't sound like country to me. Now I'm not saying that I don't like what they're pushing today. They ain't bad songs, but calling them country music is a crying shame. Those good old boys weren't kidding when they said Hank never done it this way.